Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek op het subsidiebeleid van de overheid. Het Rijk geeft jaarlijks 6 miljard euro aan subsidies, maar ministers weten vaak niet wat het effect ervan is. De subsidies worden niet of gebrekkig geëvalueerd en als het oordeel negatief is, komt het nooit voor dat een subsidie wordt stopgezet. In de wet staat dat subsidieregelingen na vijf jaar regelmatig onder de loep moeten worden genomen. Maar volgens de Rekenkamer gebeurt dat maar in de helft van de gevallen. Vorig jaar bleek uit een inventarisatie van de Rekenkamer ook al dat de overheid te weinig kijkt naar de effecten van subsidies. Het kabinet zegt in een reactie niet van plan te zijn om kwaliteitseisen voor evaluaties van subsidies vast te leggen. Ook voelt het kabinet er niet voor om een subsidie standaard te stoppen als die niet werkt. Een man van 64 uit Almere is veroordeeld voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Voormalige leraar had 50.000 illegale foto's in zijn computer staan. Bijna twee jaar lang wisselde hij materiaal uit via internet. De Almeerder kreeg twee jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Het OM had dat ook geëist. De man moet zich ook psychiatrisch laten behandelen. De rechtbank sprak hem vrij van het maken van kinderporno van zijn eigen kinderen. Van de blootfoto's die hij heeft gemaakt kan niet worden aangetoond dat die erotisch waren bedoeld en dat ze zijn verspreid. In Papua-Nieuw-Guinea is een vliegtuig met 32 passagiers aan boord neergestort. Volgens ooggetuigen zouden vier mensen de crash hebben overleefd, maar die berichten worden nog niet bevestigd. Het propellervliegtuig van Airlines PNG startte in het noordoosten van Papua-Nieuw-Guinea neer. Het was bezig aan een binnenlandse vlucht langs de noordkust van het land. Het weer, flinke zonnige periode en het is een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en droog met ongeveer 13 graden. Ook in het weekend geregeld zon, dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.